Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland komt met nog eens 200 miljoen extra voor Oekraïne. Het geld is bedoeld voor extra luchtverdediging en munitie, zegt demissionair minister Ollongren. Volgens haar dreigt de situatie in Oekraïne kritiek te worden. Vandaag was er een extra vergadering van alle defensieministers van de NAVO. Het Openbaar Ministerie heeft advocaat Ines Wesky aangeboden om kroongetuige te worden... in de zaak tegen haar oud-cliënt Ridouan Tachi. Dat staat in het boek dat ze vandaag heeft uitgebracht. Mijn collega Remco Andringa heeft het gelezen. Ze vermeldt niet waarover ze dan zou eh, moeten verklaren... of dat dus over haar cliënt uh, Ridouan Taghi zou zijn. Wesky schrijft wel dat ze de voorstellen eh, van het OM meteen afwees... omdat ze ja, haar beroepsgeheim onder geen beding wilde verraden. Goedemorgen. wordt er nog steeds van verdacht criminele informatie van Taghi te hebben doorgespeeld naar de buitenwereld. Het OM wil voorlopig niet reageren op het verhaal. In het midden van Australië zijn meerdere wegen nog zeker een maand onbegaanbaar na heftige regenbuien. De Great Central Road is inmiddels al weken afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs die de route gebruiken moeten nu al bijna 10.000 kilometer omrijden. De autoriteiten denken dat het miljoenen kost om de wegen te repareren. Dit weekend speelt Feyenoord de bekerfinale tegen NEC. En om in de stemming te komen verkoopt een bakkerij in Nijmegen daarom NEC Soezen. De medewerker die de gebakjes maakt had alleen liever een ander clublogo op de Soezen zien staan, merkt Omroep Gelderland. Hoop je ook dat NEC wint? <laughs> Nou, ik hoop het niet, want eh, ik ben voor de tegenstander. Dus eh, ik ga lekker in de kroeg zitten en eh, het is te hopen voor mij dat Feyenoord wint. De bekerfinale wordt zondag gespeeld in de Kuip.